Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In een week tijd zijn er bijna 1300 fietsers in een ziekenhuis terechtgekomen. Veiligheid NL wilde graag weten hoe het zat... omdat er geen goed beeld was over het aantal ernstige ongelukken op een fiets. En dat is er nu wel. Een van de opvallendste conclusies. Bij 1 op de 5 fietsongelukken vallen mensen op hun hoofd. Maar bij ongelukken met fatbikes valt iets anders op, zeggen de artsen. Wat bij fatbikes wel echt opvallend was... is dat er acht keer meer slachtoffers waren met buik- eh, problemen. Dus ik moet denken dat er een stuur in een buik komt... waarbij je dan toch eh, ja, een scheur in een darm kan krijgen. Een scheur in een mild of een lever. En dat zijn toch wel hele ernstige letsels. Wel goed te zeggen dat het 1% was bij alle fietsers en 8% bij de fatbikes. Dus het gaat om relatief kleine aantallen. Eh, maar ja, het zijn wel hele ernstige letsels. Van de mensen die na een fietsongeluk op de eerste hulp terechtkomen... moeten slachtoffers op een fatbike vaker in het ziekenhuis blijven. In Spanje zijn meerdere doden gevallen door noodweer. Steden en wegen zijn ondergelopen door stortregen en felle hagelbuien. De autoriteiten in de provincie Valencia melden dat er meerdere lichamen gevonden zijn. Hoeveel, dat weten we niet. De Spaanse publieke omroep zei eerder dat minstens zeven mensen werden vermist. En ontbijtje met rode druiven. Even opletten dan, want de pitloze rode druiven van de Appie... die kun je beter niet eten. In de verpakkingen van 250 en 500 gram met productcode 44G op de voorkant... zitten te grote hoeveelheden van een giftig bestrijdingsmiddel. Albert Heijn roept mensen dringend op om de druiven niet te eten... en terug te brengen naar de winkel. En als je deze herfstvakantie nog een lekkere last minute wil boeken... heeft onze correspondent in Italië nog een tip. Ga niet naar Rome. Het is daar één grote bouwput. Marian en Gert uit Heerenveen doen een fietstoer. De Trevi-fontein? Eh, <laughs> daar zat geen water in inderdaad. Dus dat, eh, Het lijkt wel of we ja. bij een dierentuin zijn en dat we wachten tot de ijsbeer komt. Omdat er allemaal glas voor was en dat iedereen stond te kijken. Ik denk, waar kijken we nu naar? Al die werkzaamheden zijn vanwege het heilig jaar volgend jaar. De verwachting is dat er dan heel veel mensen naar Rome toekomen. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst nog mist, daarna blijft het op veel plekken grijs en is er kans op een bui.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 Dat zegt Veiligheid NL na een zogeheten meetweek... waar alle ziekenhuizen met een spoedeisende hulp aan mee hebben gewerkt. Bij een ongeluk op de A1 in de buurt van Radio Kootwijk bij Apeldoorn... is gisteravond iemand om het leven gekomen. Mogelijk liep het slachtoffer op de snelweg, schrijft Omroep Gelderland. Een automobilist raakte gewond. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itsinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks, PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itsinga aandelen of belangen heeft. Het weer bewolkt met lokaal mist en soms een bui. Later droog en meer zon en maximaal 16 graden. sorry kids, we got no reply. I'll say goodbye It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast I'm fine that Nike shoes To keep myself tethered To the days I tried to lose My mama said to slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got riddles in a happy mood Keep my groove on Music, you got monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on our groove on the music that we choose the music that we choose the music that we choose Get the cool, get the cool to shine. It's the minute the I can't break down, come back.